Jobboot met het NOS Journaal. Drie van de vier ouderen aansluiten bij de terreurbeweging IS. De vierde verdachte blijft wel vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris in Utrecht besloten. De drie hebben wel hun paspoort moeten inleveren. Hun kinderen zijn door de kinderbescherming onder toezicht geplaatst. In Wassenaar is een man van 45 aangehouden op verdenking van het jarenlang stiekem filmen in de vrouwenkleedkamer van de hockeyclub HGC. Op de beelden zijn honderden meisjes en jonge vrouwen te zien. Sommigen zijn naakt in beeld. De man wordt ook beschuldigd van het bezitten van kinderporno. De verdachte was trainer bij de hockeyclub. Hij is meteen geschorst. De dochters van koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn lid van de hockeyclub in Wassenaar. Maar het is vrijwel zeker dat ze niet door de verdachte zijn gefilmd. Vandaag is de man voorgeleid aan de rechtercommissaris. Bij een explosie in een flat in Diemen bij Amsterdam is een deel van de voorgevel ingestort. Volgens de brandweer zijn er zeker vier gewonden, van wie er twee naar het ziekenhuis zijn gebracht. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, met onder meer trauma-helikopters. De explosie leidde tot een grote brand. Het hele flatgebouw is ontruimd. Volgens de politie ging het om een gasexplosie, die werd veroorzaakt door werkzaamheden. President Poroshenko van Oekraïne kondigt morgenmiddag om 1 uur Nederlandse tijd een staakt het vuren af voor de Oekraïnse strijdkrachten. Dat heeft Poroshenko gezegd op de NAVO-top in Wales, waar hij te gast is. Voorwaarde voor het staakt het vuren is dat een gesprek tussen vertegenwoordigers van Poroshenko en de Russische president Poetin morgen doorgaat. Die praten in Minsk over een stappenplan voor vrede in Oekraïne. Poroshenko hoopt dat er dan een begin kan worden gemaakt met het uitvoeren van het vredesplan. Minister Opstelten komt terug van zijn plan om reisgegevens van alle Nederlanders op te slaan. In het Tweede Kamerdebat over de maatregelen tegen moslimradicalen zei hij dat hij op dat punt luistert naar de Kamer. En die is tegen uitbreiding van de registratieplicht. Het weer volop zon, alleen in het zuiden en zuidoosten ook kans op enkele wolkenvelden. Temperatuur tussen 22 en 25 graden. Ook mooi zonnig en nog iets warmer. Maar later op de dag meer bewolking en kans op een enkele bui. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staat nog 55 kilometer file. Ik noemde file ze de Randstad vanaf 3 kilometer. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht bij de Afwitkerkdriel 5 kilometer. A2 Utrecht richting Den Bosch bij Culemborg 3. En verderop bij Knopendel 6 kilometer. En bij de Afwitkerkdriel nog eens 3 kilometer. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Bunnik en Knopen de Oudrein 7 kilometer. A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft 4.